Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Irak. Pro-Iraanse milities waren het doelwit, meldt het Pentagon. De aanvallen waren een reactie op aanvallen op Amerikanen en bondgenoten. Zaterdag raakten vier Amerikanen gewond nadat een luchtmachtbasis in Irak werd geraakt door meerdere ballistische raketten van pro-Iraanse milities. Ook in Syrië worden sinds de oorlog in de Gazastrook en Israël regelmatig Amerikaanse doelen bestookt. Het dodental na Russische raketaanvallen in Oekraïne van afgelopen dag is opgelopen naar 18. Er raakten meer dan 130 mensen gewond, zegt president Zelensky. Eerder werden nog zes doden en bijna 15 gewonden gemeld. Rusland viel verschillende Oekraïnse steden aan, waaronder Kiev en Kharkiv. Er is schade aan de energieinfrastructuur en aan verschillende flatgebouwen. Duizenden mensen zaten door de aanvallen in Oekraïne zonder stroom. Er is een tweede persoon omgekomen door het incident bij de boerenblokkade in Frankrijk. Het gaat om een meisje van 12. Haar moeder kwam eerder op de dag al om het leven en haar vader raakte zwaar gewond. De drie werden geraakt door een auto nadat hij eerst tegen strobalen aan was gereden die door boeren op de weg waren gezet. De bestuurder van de auto is aangehouden. De afgelopen tijd waren er vaker boerenprotesten in Frankrijk. De boeren zijn boos over de hoge brandstof- en voedselprijzen. De grote brand bij een havenbedrijf in Harlingen is onder controle... maar het nablussen kan nog de hele nacht duren. De brand brak uit in een loods. Twee mensen zijn gewond geraakt en zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Bij de uitslaande brand kwam ook veel rook vrij. De veiligheidsregio roept mensen die in de buurt wonen daarom nog steeds op om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand in Harlingen kon ontstaan is nog niet duidelijk. Het weer, regen en veel wind. In de kustprovincies wordt gewaarschuwd voor zware windstoten. Het is ongeveer 11 graden. De komende dag in de middag opklaringen en minder wind.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 Be aware and take your chance. Tomorrow I'm gonna leave you. But I am here for you tonight. Just a little bit more love. Just a little bit more pain. forget my love is true. true. So baby, let me show you what to do.